Het land heeft nu de junk-status. De kredietbeoordelaar betwijfelt of Griekenland zijn zaken financieel op orde kan krijgen. De eurolanden houden waarschijnlijk op 10 mei een topontmoeting om een besluit te nemen over noodleningen aan Griekenland ter waarde van 30 miljard euro. Die lening is nog, zeker, nog helemaal niet zeker. Duitsland, dat het grootste gedeelte op tafel legt, stelt strenge voorwaarden. Griekenland moet op 19 mei 8,5 miljard euro afbetalen. De financiële markten betwijfelen of het land dit überhaupt kan als de eurolanden niet te hulp schieten. De Griekse premier Papandreou heeft gezegd dat zijn land door een van de zwaarste perioden in zijn bestaan gaat. Standard Poor's verlaagde ook de kredietwaardigheid van Portugal... uit angst dat het land zijn schuld niet in de hand kan houden. De Europese en Amerikaanse beurzen daalden stevig... na de herwaardering van Standard Poor's. Een vliegtuig onderweg van Parijs naar Atlanta is van zijn route afgeweken... omdat een Amerikaanse passagier riep dat in zijn bagage explosieven zaten. Amerikaanse luchtmarshals aan boord van het toestel grepen in. Het vliegtuig van Delta Airlines is veilig geland in Bangor in de Amerikaanse staat Maine... waar alle passagiers van boord moesten. De man is meegenomen voor ondervraging. Het zou gaan om een oud-medewerker van de Amerikaanse luchtmacht. Er waren bijna 250 passagiers en bemanningsleden aan boord van de Delta-vlucht. In Eindhoven heeft de politie een jeugdbende opgerold die zich bezighield met drugshandel. Twaalf jongens en mannen en één vrouw in de leeftijd van 15 tot 32 jaar zijn opgepakt. In de woningen van de verdachten vond de politie cocaïne en heroïne, een stroomstootwapen en 5000 euro. Ook werd een auto in beslag genomen. De politie kwam de jeugdbende op het spoor na klachten over toenemende criminaliteit in de Eindhovense wijk Woensel. Het weer, vannacht vrij helder. Het koelt af tot een graad of 7. Overdag zon en vanuit het westen wat sluierbewolking.